Jasper Leegwater met het NOS Journaal. President Biden zegt te overwegen om de zaak tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange in te trekken. Dat verzoek doet zijn thuisland Australië al langer... omdat Assange volgens premier Albanese al een substantiële prijs heeft betaald. Er zou geen belang meer mee gediend zijn om hem nog langer vast te houden. Assange probeert al meer dan tien jaar om uitlevering aan de VS te voorkomen... en zit al jaren in een Britse cel. In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar dat gebied. Via het punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen... en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen... moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. De Nederlandse drummer en zanger Max Werner is overleden. Hij werd bekend met de band Kayak in de jaren 70. Als zanger was hij op de eerste vijf albums te horen... waaronder op het grootste succes van de groep Starlight Dancer. Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band... In 1981 scoorde hij solo een grote hit met Rain in May... dat in Europa en de VS een succes werd. Max Werner was 70 jaar. Het weer in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook nat, smiddags dan vaker droog en dan een graad of 13.